wij de kelen door. Meneer de dirigent wacht woedend in het zanglokaal. Maar gaat zijn stok omhoog, zingen we allemaal. Daar gaan we van, mij ken je de pot van mij ken je de pot op. Knoop maar in je oren, je neemt mij niet beet. Van mij ken je de pot van mij ken je de pot van mij ken je de pot op, als je dat maar weet. schoenen in mijn hand, sluip ik op mijn tenen naar mijn ledikant. Boven aan de trap dacht ik nog dat mijn vrouw al sliep. Zij stond met een deegrol klaar en weet je wat ze riep? Dan je van mij ken je de pot op, van mij ken je de pot op. Knoop maar in je oren, je neemt mij niet beet. Van mij ken je de pot op, van mij ken je de pot op. Van mij ken je de pot op als je dat maar weet. Tot een uur of tien zat ik te van op kantoor. Net toen ik in slaap viel, trok iemand aan mijn oor. Een paar minuten later stond ik buiten de deur. Ik had iets te veel gezegd tegen de directeur. Hey ouwe van knoop maar in je oren, je neemt mij niet mee. Van mij ken je de pot